Marielle Hageman met het NOS Journaal. De hittegolf van de afgelopen week is officieel voorbij. In de beeld bleef de temperatuur vandaag onder de 25 graden. Om van een landelijke hittegolf te spreken moet het bij het KNMI vijf dagen op rij minimaal 25 graden zijn en drie dagen boven de 30 graden. In totaal duurde de hittegolf 13 dagen. Het KNMI in de beeld was overigens vandaag het enige weerstation dat de 25 graden niet haalde. In Tilburg zijn in een groepswoning voor begeleid wonen twee lichamen gevonden. Het zijn mannen van 34 en 33. Ze werden in twee afzonderlijke kamers gevonden. Op hun lichaam waren geen sporen van geweld. De brandweer heeft metingen verricht, maar heeft geen sporen van koolmonoxide aangetroffen. De politie zegt nog met alle scenario's rekening te houden. De provincie Gelderland heeft ingegrepen bij een afvalverwerkingsbedrijf in Varsenveld, waar donderdag een grote brand woedde. Het bedrijf mag geen bedrijfsafval meer innemen en wat er nog ligt moet zo snel mogelijk naar een vuilverbrander. Eerder deze maand bleek uit controles dat de afvalverwerker zich niet aan de regels hield. Het afval lag veel hoger opgestapeld dan was toegestaan. Ook werd er te veel asbest gevonden en lekte er koelvloeistof weg. Het bedrijf in Varseveld wordt nu streng in de gaten gehouden. Tom Dumoulin is op de voorlaatste dag van de Tour de France winnaar geworden van de individuele tijdrit. De wereldkampioen werd eerste in de rit over een heuvelachtig parcours tussen Saint-Pé-sur-Nivelle en Espelette. Chris Froome eindigt als tweede. Gele truidrager Geraint Thomas werd derde op 14 seconden. Hij wordt waarschijnlijk morgen gehuldigd als de winnaar van de Tour. Het weer geleidelijk overal droog en opklaringen. Vanavond en vannacht neemt de wind af en daalt de temperatuur tot een graad of 16. Morgen bewolkt, soms wat zon. Later op de dag in het westen kans op regen. Het wordt 25 tot 28 graden.